Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse Senaat gaat niet akkoord met een cruciaal deel van de wapenwet van president Obama. De Senaat keurde het wetsvoorstel af dat wapenverkopers verplicht om de achtergrond van kopers te onderzoeken. 54 senatoren stemden voor, maar er hadden 60 voorstemmers moeten zijn om het wetsvoorstel aan te nemen. De afwijzing wordt gezien als een flinke tegenvaller voor Obama. Zijn wapenwet was een van de speerpunten van zijn verkiezingscampagne. Willem-Alexander laat zien dat hij goed beseft dat er in een moderne democratie geen plaats is voor een koning die zich bemoeit met de politiek. Dat zegt het PvdA-kamerlid Recour in een reactie op het interview van de NOS en RTL met het koningspaar. Toch is het volgens Recour niet zo dat de weg nu vrij is voor een ceremonieel koningschap. Daar gaat de politiek over, zegt hij. Willem-Alexander zei in het gesprek dat hij geen problemen heeft met een puur ceremonieel koningschap. Hij zei dat hij alles accepteert, als de wetgeving maar democratisch en volgens de regels van de grondwet gaat. Ook D66-leider Pechtold vindt het goed dat het aanstaand koningspaar er blijk van geeft met hun tijd mee te gaan en open te staan voor een eigen tijdse invulling van het koningschap. Het SP-Kamerlid van Raak vond het gesprek persoonlijk en openhartig... en het Kamerlid van der Burg van de VVD vond het een mooie nadere kennismaking... met onze toekomstige koning en koningin. In het centrum van Boston is een federaal gerechtsgebouw ontruimd geweest vanwege een bommelding. Politie en beveiligers stuurden medewerkers, advocaten en journalisten het gebouw uit. Ze werden op afstand gehouden terwijl het gebouw werd onderzocht, werd doorzocht. Er werd niets gevonden. De ontruiming kwam kort nadat Amerikaanse media hadden gemeld dat er een verdachte was opgepakt in verband met de aanslagen op de marathon. Later spraken de autoriteiten de berichten over een arrestatie tegen. Het weer, eerst wolkenvelden en af en toe regen. In de ochtend vanuit het westen droog en daarna volop zon. Bij een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind wordt het 12 tot 15 graden.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 Is the kindness we count. zangeres Diana Krall heeft wat met Elvis Costello, onder andere een relatie. En dat uit eh, uitzicht dan ook in een uh, muzikale eh, toestandje. Je hebt namelijk geluisterd naar een liedje dat ze samen hebben geschreven... onder de titel Narrow Daylight. De zangeres Diana Krall dus. Goedemorgen allemaal, welkom bij De Nacht Ging Het Anders, het laatste uur... waarin straks zo tegen zessen. Freek de Jonge, Freek de Jonge inderdaad, die was eh, afgelopen eh, avond te gast hier op Radio 1B met het oog op morgen. Zong een lied waarin Hare Majesteit, nog Hare Majesteit eh, centraal staat. En die opname die ga je straks nog eens een keer horen. Dat we zeggen, Freek die was daar live en dat is opgenomen. <laughs> Verder aandacht voor, eh, zoals gebruikelijk op de donderdagochtend rond half zes... Eh, aandacht voor drie chansons. En een daarvan is van Carla Bruni. Die heeft namelijk een nieuw album gemaakt onder de titel Little French Songs. Dat album, dat kan gewonnen worden. En ik ga daar zo tegen half zes, nou, wat zal het zijn tussen 20 over 5 en half 6 een eh, vraag over stellen. En het juiste antwoord dat kan je dan mailen naar de nacht ging anders. En onder de goede inzenders verloten we dan dat album. Dan zijn er nog twee eigen opnames te beluisteren van eh, twee Laura's. De een heet uh, en die komt uit het Verenigd Koninkrijk. En de ander heet Jansen en die komt gewoon uit Nederland. Maar eerst aan dat voor een band die al jaren bij elkaar is... Eh, en die nog steeds optredens verzorgen in den landen. Vanavond bijvoorbeeld kan je ze gaan bekijken in Haarlem in de stad En vrijdagavond ook in de Schouwburg, maar die Schouwburg staat dan nog om de net. Adieu, adieu, sweet Bono. My train of thoughts is leaving. Adieu, adieu, sweet Bono. My train of thoughts is leaving tonight. Adieu, adieu, sweet bottle. My train of thoughts is leaving. Adieu, adieu, sweet bottle. My train of thoughts is leaving. Adieu, adieu, sweet bottle. My train of thoughts is leaving tonight. 1984. Adieu Sweet Bano van de Nits, geproduceerd door Jaap Eggemond. Een bijzondere combinatie, want Jaap Eggemond ooit ook uh, drummer van het eerste uur bij de Golden Earrings. Die ging zich naderhand de als producer van voornamelijk uh, disco-hits en dergelijke. Dus op een gegeven moment ging hij die, die samenwerking met de Nits aan. Die twee vonden elkaar toch in dit hele fraaie Adieu Sweet Baanhoofd. De Nits dus vanavond te zien, te bewonderen en te beluisteren... in de stad in Haarlem en morgenavond in Lochem te zien en te beluisteren en te bewonderen in de Schouwburg al daar in Lochem. Dit is uit het programma van Giel, 22 maart jongsleden. Laura Mvella. She walked toward you with a head down. She wondered if there's a way out of the blue. Who's gonna take her home this time? She knew that this time wouldn't be the last time. looking for a savior. Someone to save her from a dying self. Always taking ten steps back and one step forward. She's tired, but she don't stop. She don't stop, she don't stop. gonna take her home this time. She knew that this time wouldn't be the last time. Ja, zo klonk het allemaal. 22 maart, leden in het ochtendprogramma van Giel. Je hoorde zangeres eh, Laura Voilà met het nummer She. En de zangeres gaat een aantal festivals doen. De komende zomer. Jawel, 28 juni dan zal ze te zien zijn op het Glastonbury Festival. En mm, ruim een week later in Leuven, daar is Rock Werchter. En daar zal zij ook acte de présence geven. Verder doet ze Nederland ook nog aan, maar dan is dat weer 12 juli. Laura Movella zal dan optreden op het North Sea Jazz Festival. Je hoort haar met het nummer C. En zo langzamerhand kruipende. de mannen en dames van ABBA ook weer uit hun schulp. Want er verscheen al een paar weken geleden een album van uh, Agneta Velskok. En de heren van ABBA, Björn Ulvaas en Benny Andersson... die hebben te, kennen, hebben, hebben te kennen gegeven dat ze een nummer gaan componeren... samen met uh, producer Avicii uit eh, Zweden. Een nummer onder de titel We Write the Story. We Write the Story, dat nummer dat zal dan dienen als themalied van het komende Eurovisie Songfestival dat gehouden zal worden in het Zweedse Malmö. Nou, Frida nog. <laughs> dan is eh, het zaakje weer compleet. Maar daar hebben we tot nu toe niks van gehoord. Hier zijn ze nog eens een keer alle vier. Anjeta, Frida, Benny en Björn. Dat je maar dan nou. de Sure Mother No van ABBA. Ik had het al over twee Laura's die in dit uur van de nacht niet anders te horen zijn. Ik liet jou luisteren naar Laura Movella met pianobegeleiding. En dit wordt Laura Jansen met pianobegeleiding. Een liedje dat bekend is gemaakt door Taylor Swift. I Knew You Were Trouble, gecoverd bij Giel, 19 februari. Once upon a time, a few mistakes ago... I was in your sight. You got me alone. You found me, you found me, you found me. I guess you didn't care, and I guess I like that. And when I fell hard, you took a step back without. So shame on me now. I flew me to places I've never been. Till you the reason why you're drowning. You're drowning. You're drowning. And, and, and, and, and I know you moved on from whispers in the street. A new I knew you were trouble when you walked in. So shame on me. trouble when you walk there. Laura Jansen, die kon beluisteren en zoals ze eh, dit zong... I Knew your Were Trouble, zo zong ze dat op 19 februari jongsleden... in het 3FM-programma, het ochtendprogramma van eh, onze Giel. De nacht ging anders bij eh, De Varen op Radio 1. Nog even over Laura Jansen. Die kan je zondagavond gaan bekijken in Paradiso. Daar zal ze dan een optreden geven En afgelopen avond was ze nog te zien in uh, Tivoli in Utrecht. Over eh, zo'n 7, 8 minuten dan hoor je ze weer, de drie Franse chansons op een rijtje. Nu is even aandacht voor eh, het fenomeen Robin Thicke.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 En die werd voorafgegaan door Robin Thicke met een hele actuele. En die heette dan weer Blurred Lines. Drie chansons op een rijtje zoals je dat gewend bent op de donderdagochtend, de vroege donderdagochtend tussen vijf en zes, zo rond half zes in de nacht klinkt anders en ik heb een eh, bijzondere plaat... namelijk die van eh, Carla Bruni heeft net een nieuwe cd uitgebracht. En dat album heeft als titel Little French Songs. Een Engelstalige titel, maar staan uh, allemaal Franse liedjes op. En ik laat je er dadelijk een van horen, Chez Keith Anita. En die cd die, kan je winnen. Dan moet ik wel even een antwoord weten op de vraag die ik nu ga stellen. Carla Bruni die was zo'n kleine twee jaar geleden in een film... Dat had zijn een kleine rol. Ik wil weten, in welke film had zij die rol? Kleine twee jaar geleden. Film heeft ook in Nederland in de bioscopen gedraaid. In welke film heeft zij die rol? Nou, je kan het antwoord mailen naar de nacht klinkt anders en onder de goede inzenders gaan we dan die cd verloten. Die cd Little French Songs. Na Calabrini krijg je Guy Bea met L'eau vive, hele bekende. En daarna een hele verrassende. Want je krijgt namelijk een uh, Engelstalige artiest te horen die in het Frans gaat zingen. Maar eerst aandacht. Au Batignol, à Istanbul, Vocala. Sur un atoll, ou dans la foule, on est là où l'on peut. À Notre-Dame, au bord du drame, à Macao, à Birmingham, dans un bistrot. ou sous un tram. On est là où l'on peut, mais moi je ne suis pas là. Je suis non, Si j'ai quitté Anita, c'est le petit matin. Vous en êtes pas couché, ma foi. Quelqu'un se roule un joint. Oh non, merci, je ne fume pas. Quelqu'un joue du Chopin. On est chez quitté Anita. Quelqu'un joue du Chopin. On est qui fait dans une poubelle, le nez au ciel, dans un tunnel, mis tutelle, dans un hôtel, au Sofitel, à Singapour, à Bruxelles, au petit jour, au grand carrefour, on est là où l'on peut. Dans son berceau, sous son chapeau, à Zanzibar ou à Bordeaux, dans son cauchemar, seul au tableau, dans un plumard, dans son tombeau, dans le brouillard, ou au fil de l'eau, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non, non, non, non, je suis chez qui t'es c'est la fin de l'été, mais il fait encore doux ma foi. Quelqu'un boit du rosé et quelqu'un joue l'harmonica qu'il fait bon d'exister. Ici je Kiffe Anita, qu'il fait bon d'exister. Ici je Kiffe Anita. Hmm. En politique, en place publique, à l'aventure, dans l'Antarctique, à la tendre, au canonique, au bord du Gange, à Dubrovnik, sous les louanges, couvert de franges on est là où l'on peut. Au fond du trou, à blême au rendez-vous, à la traîne, à Malibu, à Valenciennes, à Katmandou, à Saint-Étienne, sous les verrous. Voilà Madeleine, on est là où l'on peut. Mais moi je ne suis pas là, non, non, non, non, je suis chez qui Anita. Ici tout est tranquille, il n'y a pas l'ombre d'un fracas. Marianne sans là, vanille, Toutes de velours et de soie comme la vie, sentir. Ici je quitte Anita comme la vie, sentir. Ici je quitte Anita J'ai quitté Anita C'était l'été 70, je ne savais rien de tout ça et pourtant je vivais, je qui, j'ai quitté Anita. J'ai quitté Anita. C'était l'été 70, j'étais à peine quand je vivais, j'ai quitté, un Anita. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez, jamais, jamais rattraperai. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets, dans le laurier, le thym et le serpolet un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour l'amener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. emporté par l'eau vive. Dans ses yeux, les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive, viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeure esselé. Le ruisselet au large s'en est allé. si bien de t'aimer. Pour la première fois, je sais que c'est toi. J'ai besoin de rêver, je vais t'emmener. L'été benten den du Ja, het is hem echt. Eh, Michael Jackson samen met Cedar Garrett in Je, ne veux pas la fin de nous. En dat is te vinden op eh, een speciale uitgave van de Bad LP. En die Bad LP die, eh, bestaat 25 jaar ter gelegenheid van dat lustrum is er namelijk een eh, speciale editie uitgekomen van eh, het Bad-album... met erop speciale versies van nummers die nooit eerder op de plaat zijn verschenen. Zo ook bijvoorbeeld een Franse versie van eh, I Just Can't Stop Loving You. En dat werd dan in het Frans Je par pas la fin de nous. En op die speciale editie van Bad kan je ook een Italiaanse versie vinden van hetzelfde nummer. Goed, voor Michael Jackson en Sida Garrett hoorde je dan Gibia met Lo Vive... en Carla Bruni die zong Chez Keith Anita en wat ik al eerder heb vermeld, maar mocht je er net bij zijn... dat kan gebeuren op dit tijdstip... Eh, Carla Bruni die heeft een eh, cd gemaakt onder de titel Little French Songs... met erop allemaal liedjes in de Franse taal. Je kan die cd winnen als je me kan vertellen... in welke film Carla Bruni zo'n kleine twee jaar geleden een eh, kleine rol had. kan een kleine tip van de sluier lichten. Het ging om een film die, die geregisseerd werd door Woody Allen... Nou, hm. als je me de titel van die film weet te mailen... de nacht ging het anders, dan, eh, dan gaan we loten onder de goede inzenders. En volgende week rond deze tijd dan eh, hoor je wie de cd gewonnen heeft. Zo dadelijk, dat is over een eh, kleine 20 minuten op deze zender. Aandacht voor het Radio 1 Journaal met Lara Oosten en met Lara Renze en Marcel Oosterlaak. Die achternamen niet door elkaar halen. Lara Renze en Marcel Oosten. Met natuurlijk aandacht voor het interview dat gisteravond op de televisie te zien was... van eh, het koningspaar Willem-Alexander en eh, Maxima. Maar ook aandacht voor actuele berichtgeving uit de Verenigde Staten. Want bij een kunstmestfabriek in Texas heeft zich de afgelopen nacht een explosie voorgedaan waarbij mogelijk honderden gewonden gevallen zijn. Ook ander nieuws uit eh, Amerika en dat heeft te maken met eh, de wapenwet die Obama wilde hebben. maar die is door de Senaat afgeketst. Verder voor de pensioenen, die er misschien wel beter voor staan... maar dat komt ook omdat de pensioenfondsen er beter voor staan. Daarover ook aandacht in het Radio 1-journaal. En is Fred morgen nog staatssecretaris... We zullen dan maar afwachten. Meer over dus eh, straks vanaf 7 uur. Nee, niet vanaf 7 uur, vanaf 6 uur in het Radio 1 met Marcel Oosten en Lara Renze. En deze jongen, of deze man moet ik zeggen, die komt naar Lowlands toe. Nick met in zijn gevolg The Bad Seeds. You wave at the sky with wide, lovely eyes. Waves and waves of love goodbye. And through the garden with your secret key. Down the tunnel that leads to the sea. Step on the beach beneath the iron sky. You wave and wave with your wide, lovely eyes. Crystal waves and waves of love. You wave and say goodbye. Your dress size with your wide lovely strides. And all along the street, and lately the stories abound. They've dismantled the fun fair, and they've shut down the rides. And they've hung the mermaids from the streetlights by the hair. And with wide, lovely eyes, you wave at the sky at the high window watching you ride. The waves of blue and the waves of love. You wave and say goodbye. The night expands, I am expanding. I watch your hands lie butterflies landing. All among the myths and the legends we create, and all the laughing stories we tell our friends. Close the windows, clear up the mess. It's getting late, it's darker and closer to the end. tunnel the pebble beach, your laces you untie and arrange your shoes side by side. You wave and wave with wide, lovely eyes, distant waves and waves of distant love. You wave and say. White Lovely Eyes van Nick Cave in de Bad Seats. En afgelopen week werd bekend dat eh, Nick Cave met zijn Bad Seats ook zal gaan optreden op het Lowlands Festival. Dat half augustus in Biddinghuizen zal worden gehouden. Nog even twee televisietips. Aanstaande zaterdagavond weer uitgebreid aandacht eh, voor de muziek op Nederland 3... met onder andere een documentaire tussen 9 en half 11... rondom het fenomeen Beyoncé, die ook komend weekend in Nederland... Eh, voor twee optredens zal zijn. En dan is er vrijdagavond uh, na middernacht... in de nacht van vrijdag op zaterdag weer een aflevering van Leto with Jules Holland op BBC 2. Vanaf 5 over 12 onder andere de optredens van Primal Scream, Everything Everything... Jimmy Callum, Heim en Nightbats. En verder ook nog Anna Mauro, die zal daarbij aanwezig zijn. Ik laat je nu even Heim horen, de drie dames uit de Verenigde Staten. Hier is een nieuwe single, Falling, Heim. moment like I'm standing at the edge. I know that no one's gonna turn me around. Just one more step, I could let go. Oh, and in the middle, I, I hear the voices and they're calling for me now. I know that nothing's gonna wake me now. Cause I'm a slave to the sound falling. Don't stop, no, I'll never give up. And I'll never look back, just hold your head up. And if it gets rough, de drie zusjes Haim uitgeroepen tot uh, meest belovende artiesten door de Britse pers voor dit jaar. Haim, ze hebben een nieuwe single gemaakt, Falling. En je kan ze samen met Anna Mauro, Nightbats, Jimmy Cullum, Everything Everything en Primal Scream gaan bekijken. Vrijdagavond even na middernacht op BBC 2 naar een nieuwe aflevering van Later with Jules Holland. Gisteravond tussen 11 en 12 op deze zender Radio 1 met het oog op morgen met als speciale gast... Freek de Jonge. En die had een speciaal liedje naar aanleiding van de abdicatie van haar Majesteit. Een schreeuw in zwaar bevochten stilte maakt de herdenking tot een kleur. De kroonprins slaat met hangend sabel Oostlands best wil op de vlucht. De massa ontploft, kinderen huilen. oh jee, je sneeën een builensgraf. Het is 4 mei en nood breekt de wet. Het hek is van de dam. En de vorstin herschikt haar hoed. Het volgen lucht De dader die zojuist heeft geschreeuwd, wordt opgelucht gearresteerd. Een talkshow-item en een column. De eerste grap besmuikt gelaat. Onverdroten gaan we over tot de orde van de dag derde dinsdag in september hobbelt bij de gratie God een rijtuig op de lange poten. Oranje, blanje, bleu en trots. Al staat onder soldaten meten. toch werd iemand onverhoed je houden. Naar die arme gouden koe. En de vorstin herschikt haar hoed. De dader lucht zijn hart. Roept nazi-land Een rapport noemt hem verwaard, Een talkshow besmuikt gelaat. Niet veel wijzer gaan we over tot de orde van de dag. Een wanhopige gedreven door miskenning en de keer. Scheurt langs Apeldoorns dreven in een Suzuki Swift. Koek lopen, worden op zijn gelazen straal. Een mooie in koninginnedag loopt spaak tegen de De vorstin herschikt haar hoed. Het betekent alle tijd niet keer. Hoedje voor, je voor eenzame wolven, de schijnheiligheid regeert. Een talkshow item en een column, eerste grap, snuitgelach. Niet veel wijzer gaan de orde van de dag. Freek de Jonge, zoals die gisteravond klonk in Met het oog op morgen... en nu dan even in de herhaling in de nacht klinkt... anders hier bij de vader op Radio 1. Volgende week weer een nieuwe aflevering tussen 2 en 6 op deze zender. En nou, wat Freek de Jonge betreft, die is aanstaande zaterdagmiddag tussen 12 en 2 te beluisteren... als muzikale gast in eh, Spijkers met Koppen. Op deze zender, want dat is even belangrijk... zo dadelijk het Radio 1 met Lara Renze en Marcel Oosten. Ik ben Roel Koeners, ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. En graag tot volgende week. Groetjes.